Ook in Nederland zijn er meer uitbraken van mazelen. Een nieuw outbreak management team houdt de ziekte extra in de gaten. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker vier mensen om het leven gekomen door tornado's. De afgelopen 24 uur raasden meerdere tornado's door de staat. Tientallen mensen raakten gewond en zo'n 30.000 mensen zitten zonder stroom. In Berkel en Roderijs is de brandweer nog steeds bezig met het blussen van een grote brand. De brand brak uit in een schuur en sloeg snel daarna over naar een huis met een rieten dak. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken en heeft twee mannen uit Rotterdam aangehouden. Vanwege de grote hoeveelheden rook krijgen omwonenden het advies om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Het weer, vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar een graad of 6.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 Suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban spell. still recalling things you said spend the night. You know you do it right. you do it right. Make it love. and my head. What more can I say?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 you want. mí, Es por ti, me, por mí, per por ti, tú por me. es por ti, me, por mí. per me, Es por ti, me. por mí, es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí. per por ti, por mí, por ti, por por ti, por por ti, tú por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Qué ¿Eh? Que tal la esquina hasta son sonaría. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina hasta son sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la esquina hasta son sonaría. sharing a memory now. I hope that's how it stays. Now I'm deep inside love, I'm still breathing. She is holding my heart in her hand. I'm the closest I've been to believing this could be love.